Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Europese Unie vergaderen morgen niet. Waarom de bijeenkomst is afgeblazen is niet duidelijk. Als officiële reden wordt gegeven dat het overleg eigenlijk overbodig is en dat de agendering verkeerd was. De eurotop met alle regeringsleiders van de Europese Unie die voor morgenavond gepland staat gaat wel door. Op die top moeten knopen worden doorgehaakt over maatregelen om de schuldencrisis te bezweren. In Zuid-Holland zijn vandaag twee geldwagens overvallen. Vanmiddag sloegen overvallers toe bij een geldwagen in Leiderdorp die bij een bank stond. De twee daders zijn met onbekende buiten een parkeergarage ingevlucht. Ze zijn nog niet gevonden. Vanochtend werd een geldwagen beroofd in Ridderkerk. Ook die stond bij een bank. De chauffeur is weg en er is ook veel geld verdwenen. In het aardbevingsgebied in Oost-Turkije zijn een vrouw en haar baby levend onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in Erciş, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 432. Aangenomen wordt dat veel slachtoffers nog onder het puin liggen. Staatssecretaris Bleker wil de plannen rond de Wiegepolder niet opnieuw aanpassen. Nederland is op de vingers getikt door de eurocommissaris van Milieu. Het kabinet wil in plaats van de Wiegepolder twee polders bij Vlissingen onder water zetten. Maar de eurocommissaris vindt dat geen goed plan. Bleker vindt het jammer dat Brussel zo kritisch is, maar hij houdt vast aan de plannen. Twee mannen uit Berkel en Schot zijn veroordeeld voor het doden van een man in Spanje. De rechtbank in Breda gaf hen 20 maanden jeugddetentie, waarvan vijf voorwaardelijk. De twee waren in 2008 op vakantie in Joret de Mar en daar raakten ze in gevecht met een Spanjaard die overleed aan zijn verwondingen. De twee werden uitgeleverd en omdat ze toen 16 waren zijn ze veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Dan het weer nog vanavond regen, behalve in het oosten. Het is ongeveer 10 graden. Morgen wisselen bewolkt, met in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits. De meeste regen is gelukkig inmiddels uit het westen weggetrokken. Ik noem de files in de Randstad van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij Blarikum 5 kilometer en bij de afrit Bunschoten nog eens 6 op da 4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Op da 10 Zuid tussen Knoppen Nieuwe Meer en Amstel Business Park 6 op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 6 kilometer. En bij Maarsbergen nog eens 4. Op de A15 Europort Rotterdam. Er staat bij Spijkenisse 4 kilometer. En bij het Vaanplein nog eens 8. Vervolgens naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West nog eens 6. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda tussen Schiedam en het Herbergse plein 4 kilometer.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 Eh. See if you could do that switcheroo. Eh. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one, too. I'll be right here waiting on you. See if y'all can do that switcheroo. Hey! Zandvoort ook op internet.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 stop drop to an all-flop hot cheese Queen of hearts, independent sea She got soul in the beauty of her melody Yeah celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. solution. Know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it.